spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De Marseille heeft twee mannen gearresteerd die zich als militair zouden hebben misdragen op de Oranje-kazerne in Schaarsbergen. Bij wijze van ontgroening zouden ze nieuwkomers hebben mishandeld en aangerand. Eén slachtoffer deed aangifte waarna een onderzoek werd ingesteld. De marechaussee zegt nog meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Het IOC heeft opnieuw Russische sporters voor het leven geschorst. Het gaat om zes ijshockeyers. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het dopingschandaal tijdens de Spelen in Sochi vier jaar geleden. Bij de komende Spelen mogen alleen dopingvrije Russische sporters meedoen onder neutrale vlag. Het Russisch Olympisch Comité denkt dat dat er zo'n 200 zullen zijn. Het kabinet herkent zich niet in het beeld dat Nederland in Europa dwars ligt bij het aanpakken van belastingontwijking. Staatssecretaris Snel schrijft dat ons land zich juist inzet voor strengere afspraken. Vorige week bleek uit berichten van de NOS dat Nederland in Brussel wordt gezien als een van de landen die slecht meewerken aan de bestrijding van belastingontwijking. De politie heeft drie mannen aangehouden omdat ze een 13-jarig Hongaars meisje dwongen tot prostitutie in Roermond. Twee van de opgepakte mannen komen uit Hongarije, de derde uit Roermond. Volgens één Limburg is het meisje uit een kindertehuis in Hongarije meegenomen en daarna gedwongen te werken als prostituee. In Burgersoe in Arnhem heeft een leeuw een leeuwin doodgebeten. Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan. Het vrouwtje werd later dood in het leeuwenverblijf gevonden. Volgens een woordvoerder wordt er wel vaker gevolgd tussen leeuwen, vooral als ze nog aan elkaar moeten wennen, wat enkele jaren kan duren. Het weer, de temperatuur daalt vanavond in het binnenland tot iets onder het vriespunt en daardoor kan het weer glad worden. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgenmiddag is het wat langer droog, tegen de avond volgt opnieuw regen. tot 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits verloopt grotendeels normaal in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort. 20 minuten extra door een auto met pech bij Hilversum. De rechterrijstrook eh, is daar dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Al 8 kilometer vanaf Hoofddorp. Er zijn wat zwaailichten te zien daar. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Voerden door een kapotte auto. Langzaam rijden en stilstaan. En richting Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal nog een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brinoorbrug ook wel een kwartier extra. En de A27 Utrecht-Breda een kwartier extra tussen Hagenstein en Noorderloos. Dat was de verkeers...